Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Rusland moet volledig meewerken met de MH17 en de bevindingen van het internationale onderzoeksteam serieus bekijken. Dat zei premier Rutte op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Volgens hem is nu duidelijk dat Rusland betrokken is bij de vliegramp en niet heeft meegewerkt aan het onderzoek. Rutte benadrukte dat het achterhalen van de daders van het neerhalen van de vlucht MH17 een absolute topprioriteit is van het kabinet. Eerder vandaag besloot het kabinet Rusland officieel aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van het vliegtuig in 2014. Dinsdag wordt de kwestie besproken in de VN-veiligheidsraad. In het Haagse jihad-proces zijn een hoger beroep zes verdachten veroordeeld tot celstraffen tot vijf en een half jaar. Eerder kregen ze tot zes jaar cel opgelegd. De zwaarste straffen zijn voor Syrië ganger Hisham L.O. en Azedin C. Die laatste had zich volgens het gerechtshof ontpopt tot het gezicht van een organisatie in de Haagse Schilderswijk. Daar werden jonge moslims geronseld voor de gewapende strijd in Syrië en aangezet tot haat. Filmproducent Harvey Weinstein heeft zich aangegeven bij de politie in New York. Weinstein wordt door meer dan 70 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag. De politie in New York zou op het punt hebben gestaan om hem op te pakken en daarom heeft hij zich nu gemeld. Naar aanleiding van de zaak Weinstein ontstond de MeToo-beweging die een brede maatschappelijke discussie over seksuele intimidatie op gang bracht en internationaal leidde tot vele beschuldigingen en aangiften. Bij een scheepsramp in het noordwesten van Congo zijn zeker 49 mensen om het leven gekomen. Het schip kapseisde op de rivier de Congo. Onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren. Het is ook nog niet bekend of er overlevenden zijn.